Zes uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De Verenigde Staten staan in direct contact met Noord-Korea... en proberen dictator Kim Jong-un tot gesprekken te bewegen. Dat zei de Amerikaanse minister Tillerson van Buitenlandse Zaken in China... na gesprek met president Xi Jinping. Hoe de lijntjes met Pyongyang lopen, wilde Tillerson niet zeggen. Hij zei verder dat hij vindt dat Noord-Korea aan zet is. Het land zou moeten stoppen met zijn nucleaire programma en raketproeven. China doet er alles aan om Pyongyang weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Van de statieportretten van koning Willem-Alexander zijn er tot nu toe nog maar enkele tientallen verkocht. Drie jaar geleden werden er twee schilderijen en een foto van de koning gepresenteerd. Die hele procedure kostte 450.000 euro. De bedoeling was dat ze zouden worden gekocht door honderden gemeenten, rechtbanken, ambassades en andere overheidsinstellingen. Veel gehoorde redenen om de portretten niet te kopen is dat ze niet mooi worden gevonden en dat instellingen liever een portret hebben waar ook koningin Maxima op staat. Donald Trump heeft de burgemeester van de hoofdstad van Puerto Rico persoonlijk aangevallen op Twitter. Burgemeester Cruz smeekte de Amerikaanse president eerder om meer hulp naar Orca Maria, die op het eiland zware schade heeft aangericht. Dat getuigt volgens Trump van armzalig leiderschap. Cruz moet niet hulp van buiten afwachten, maar zelf meer doen, zei Trump. Burgemeester Cruz zegt dat ze dat niet kan en dat er mensenlevens in gevaar zijn. Een groep deskundigen zegt goed op weg te zijn om te achterhalen wie Anne Frank heeft verraden. Door met software archieven af te speuren wordt geprobeerd nieuwe verbanden te leggen die eerder onbekend waren. De afgelopen zes maanden is er veel werk verzet, zegt de groep. Het is nog altijd onduidelijk hoe de Duitsers Anne Frank gevonden hebben. Het weer. Vanavond en vannacht is het steeds vaker droog en zijn er opklaringen. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen in het westen meer wolken en later in de middag mogelijk regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 5 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De parallelbaan is daar voorlopig dicht. Verder is er op de A44 nog steeds veel verdraging van Amsterdam naar Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar.